Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een kinderopvangorganisatie eist 70.000 euro van de fabrikant van de stint... vanwege het inhuren van vervangend vervoer... en het ombouwen van de elektrische boldenkar tot een veilige variant. Dat schrijft het AD. Volgens de krant wordt de fabrikant voor het eerst aangeklaagd in een civiele rechtszaak. Na het ongeluk in Os, waarbij vorig jaar vier kinderen om het leven kwamen... mocht de stint de weg niet meer op. Veel kinderopvangbedrijven liepen daardoor financiële schade op. Mogelijk komt er een groepsclaim tegen Stint. Bij de politievakbonden hebben zich tientallen ontevreden agenten gemeld... naar aanleiding van de politieman die in Rotterdam bewusteloos werd geslagen. Dat meldt de Telegraaf. De agenten zouden het geweld van burgers zat zijn en weinig vertrouwen hebben... in de aanpak van de korpsleiding en de politiek. Ook is er volgens de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie... weinig vertrouwen in rechters zolang die taakstraffen opleggen voor mishandeling van agenten. Het grondpersoneel van KLM op Schiphol staakt vanochtend tussen 8 uur en 10 uur voor een hoger salaris. Zes Europese vluchten zijn preventief geannuleerd. Het is voor reizigers niet mogelijk om ruim bagage mee te nemen. Reizigers wordt aangeraden om zo min mogelijk handbagage aan boord mee te nemen. Het grondpersoneel staakt voor een hoger salaris. Afgelopen maandag werd er ook al gestaakt. Op de Bahama's zijn zeker zeven doden gevallen door de orkaan Dorian. De premier van de eilandengroep verwacht dat dat aantal nog verder oploopt. Door de orkaan zijn duizenden huizen op de Bahama's verwoest... en volgens de VN en het Rode Kruis hebben tienduizenden mensen hulp nodig. Dorian is nu op weg naar de Amerikaanse staat Florida. Verwacht wordt dat de kern net langs de kust zal trekken.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 Hallo, ik ben Sander Hoogendoorn, radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Plastic soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner. Ik ben erbij. Jij toch ook? Ga naar worldcleanupday.nl en meld je aan.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 把酒。 IFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 tango ook op internet. www.zfmzandvoort.nl After three years, the band getting bigger. Does it me or is the does Sif Nunn. On baseline, Martina Naniskamp. On baseline, Sif Nunn. On baseline, On baseline, Martina Net. Net. Uh, okay. God, get married. I am, Denisha should get married. Here I am, married.